Zoals ik in het eerste uur al zei, volgende week neemt Hans Sandbergen afscheid als presentator van CFM Jazz. En het lijkt mij aardig om dit tweede uur te openen met Close to You. Echter gespeeld door de Nederlandse fluitist Chris Hinze. De Amerikaanse jazzgroene Tony Bennett is nog lang niet van plan afscheid te nemen. Toen hij 80 werd, nam hij in navolging van Frank Sinatra een album op, genaamd Duet, waarop hij zingt met tal van bekende collega's. Dit jaar werd hij 85 en trakteerde hij zichzelf en de wereld op het album Duet 2. En een van zijn gasten was, jawel, Lady Gaga. Luister naar hun swingende The Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at eight. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people. as check as a tram. <laughs> she doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem and are you without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damn. That's why the lady is a I'm tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. Isn't a fake? No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. <laughs> she goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green, green grass, grass under her shoes Dit was een bijzondere opname uit het eh, programma Music All In van uh, eh, Tim Jacobs. Eh, als gast had hij toen de vibrafonist Mal Jackson, maar ook de toen nog zeer jonge vibrafonist Frits Landersbergen, bekend in Zandvoort. En natuurlijk was het prachtig dat zij samen konden spelen. The Best Thing For You heette het nummer dat lang geleden werd opgenomen jazzlabel Blue Note heeft een unieke box uitgebracht met de biografieën van 15 grote jazzlegendes. Uiteraard vergezeld van hun muziek. Van trompetist Miles Davis via Herbie Hancock naar zangeres Nora Jones. De collectie, ik ga even reclame maken, is exclusief verkrijgbaar bij NRC Handelsblad. En ik heb inmiddels het eerste deel, geheel gewijd aan Miles Davis. Op de cd met prachtig geremasterde muziek trof ik onder andere Moon Dreams aan. Dat door Davis wordt gespeeld met J.J. Johnson trombone, Gunther Schuller Franse horen, John Barber tuba, Lee Connets sax, Jerry Mulligan bariton sax, Al McKibben bas en Max Roach drums. Moon Dreams, een opname uit 1950. waren heel andere dromen. Street of Dreams, gespeeld door de big band van Stan Kenton, met als solist de alt-saxofonist Art Pepper, die ooit zijn loopbaan bij Kenton begon. Laten we eens even een duetje doen. Een van de meest populaire jazzcrooners van dit moment, Curtis Stikers, met Monica Mancini, de dochter van de beroemde componist van filmmuziek, Henry Mancini. Stikers en Mancini in Dreamsfield. waren twee jazzlegendes bij elkaar. Rondorgelspeler Toet Stielemans en orkestleider, arrangeur en componist Quincy Jones met het mooie I Never Told You. In dat orkest speelde ook de Zweedse trombonist Kay Winding mee, jarenlang duellerend met J.J. Johnson. Maar ik heb hier een opname van Winding waarin hij speelt met drie andere trombonisten. Irby Green, Bill Watraus en Carl Fontana. Aan de piano Herbie Hancock. Luister naar hun interpretatie van het beroemde nummer van trompetist Lee Morgan, Sidewinder. Name of this song is Sidewinder. gold and the gold. That feeling goes stealing down to my shoes while I sit and sigh get that mood in the go. Since my baby said goodbye In the evening when lights are low I'm so lonesome I could cry Cause there's nobody cares about me I'm just a soul who's bluer than blue can be When I get that mood go, I could lay me down and die Ha <laughs> Hij blijft mooi, de ballad Mood Indigo van Duke Ellington. Door talloze uitgevoerd en in dit geval op een bijzonder relaxte manier door Tony Bennett. Het volgende nummer klinkt als het kwartet van Benny Goodman uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Maar het is van deze eeuw. Gespeeld door clarinetist Eddie Daniels en vibrafonist Gary Burton. Avalon in een modern jasje. you. breekbare muziek van de Nederlandse trompetist Erik Vloeimans. Samen met het trio Fujimundi met aan de piano Rita Marco Tulli. Zij speelden Hidden History, een compositie van Erik Vloeimans zelf. Deze 7 bs zit er bijna op. Ik ga besluiten met de muziek waarmee ik in het verre verleden mijn ouders uit mijn kamer verjoeg. Als ik het nu beluister, denk ik, nou ja, was dat alles? maar toen klonk het kennelijk heftig. Woody Herman met zijn fameuze song Caldonia. she's big feet. She's long, lean, lank, had nothing to eat, but she's my baby lover just the same. Crazy about that woman, cause Caledonia's her name. Caledonia, Caledonia, what makes you big head so hard? I love you just the same. Crazy about you, baby, cause Caledonia's your name. Caledonia, Caledonia. doña En dat was dan CFM Jazz van zondag 16 oktober. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Volgende week is natuurlijk weer CFM Jazz met het afscheid van Hans Sandbergen.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 Dik Hark met het NOS Journaal. Minister Schippers heeft namens het hele kabinet de Nederlandse honkballers gefeliciteerd met hun wereldtitel. Ze noemt het een unieke prestatie, sportief en mentaal. Als je binnen twee dagen twee keer van honkbalgrootmacht Cuba weet te winnen, ben je echt de allerbeste, al Schippers. De minister vindt het winnen van de wereldtitel extra indrukwekkend, omdat honkbal in Nederland een kleine sport is. Het oranje honkbalteam won vanmorgen vroeg Nederlandse tijd de finale van het wereldkampioenschap in Panama. Het werd tegen Cuba 2-1. In Amsterdam en Den Haag gaat een kleine groep mensen verder met Occupy-manifestaties. Gisteren waren daar honderden mensen op de been. Op het beursplein in Amsterdam staan nu nog zo'n 20 tentjes. En ook in Den Haag zijn relatief weinig demonstranten over. Het protest is gericht tegen bankiers, grote investeerders en politici. Winkeliers besteden voor het eerst in drie jaar weer meer geld aan het voorkomen van winkelcriminaliteit. Vorig jaar trokken winkeliers er 290 miljoen euro voor uit. Dit jaar is het volgens Detailhandel Nederland naar verwachting 5% meer. De detailhandel kiest steeds vaker voor het trainen van winkelpersoneel. Vanaf volgend jaar worden samen met de ROC's trainingen gegeven over het omgaan met agressieve klanten. Uit politiegegevens blijkt dat 1 op de 30 winkeldieven agressief en gewelddadig wordt bij zijn aanhouding. 12% van gewelddadige dieven is minderjarig. Bij de afsluiting van de kinderboekenweek is Dolfje Weerwolfje verkozen tot grootste kinderboekenheld. Kinderen van 4 tot 14 jaar konden via internet hun held kiezen. Dolfje Weerwolfje uit de boeken van Paul van Loon kreeg de meeste stemmen. Op de kinderboekenmarkt in Den Haag werd een ijssculptuur van hem onthuld. Het thema van de kinderboekenweek dit jaar was superhelden. Op de Europese kampioenschappen tafeltennis in Polen heeft de Nederlandse Li Jiao de finale bereikt. Ze won in de halve finale van de Poolse Li Chuan met 4-1. Het is nog niet bekend tegen wie Li Jiao het in de EK-finale moet opnemen. De andere halve finale wordt vanmiddag gespeeld. Dan nog het weer, volop zon vandaag, temperatuur in het noorden 11.